Door Almegens met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden keert eerder terug van een bezoek aan zijn thuisstaat Delaware... vanwege de spanningen tussen Israël en Iran. Biden gaat in Washington overleggen met zijn veiligheidsadviseurs. De VS verwacht dat Iran een rechtstreekse aanval op Israël gaat uitvoeren. Amerika wil verder dat Iran een gekaapt containerschip onmiddellijk laat gaan. Iraanse commando's enterden vanochtend het schip in de straat van Hormuz. Het zou banden hebben met Israël. Witte Huis noemt de kaping een grove schending van het internationaal recht en een daad van piraterij. Duitsland stuurt opnieuw een Patriot luchtafweersysteem naar Oekraïne. Daarmee moet het land zich beter kunnen verdedigen tegen Russische luchtaanvallen. Duitsland leverde eerder al twee Patriot-systemen. In het oosten van Oekraïne heeft Rusland het aantal luchtaanvallen de laatste tijd fors opgevoerd. Daardoor is er een grote behoefte aan extra luchtafweersystemen, zegt de Oekraïense opperbevelhebber Sierski. Joost Klein gaat volgende maand gewoon naar het Eurovisie Songfestival in Zweden. Aantal acteurs, artiesten en schrijvers had gisteren hem in een open brief opgeroepen om het Songfestival te boycotten vanwege de deelname van Israël. Klein zegt dat hij hun pijn hoort, maar dat het een te groot dilemma is om op hem af te schuiven. Als hij wereldleider was, had Klein al lang wat gedaan, zegt hij. PSV heeft de thuiswedstrijd tegen Vitesse eenvoudig gewonnen. De koploper van de eredivisie versloeg de hekkensluiter met 6-0. Luc de Jong scoorde twee keer en hij is nu met 26 treffers topscorer van de eredivisie. Ook Tilman, Ramaljo, Bakayoko en Lozano scoorden voor PSV. Met deze overwinning heeft PSV opnieuw een stap gezet naar het landskampioenschap. De Eindhovenaren hebben 12 punten voorsprong op Feyenoord... dat morgen op bezoek gaat bij Heracles Almelo. Het weer vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat mot regenen. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Bij een matige westenwind wordt het dan 11 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog steeds een lange file op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam... tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting met de A10. Daar moet je nog een half uur geduld hebben.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 can not understand it no need to question. Maybe that is why I'm dedicated. to you. The longer it takes, the more I This is the way supposed to be. Don't let me be. America. looking at the table. Mm.